Het aantal omroepen zou tot vier kunnen worden teruggebracht, zegt de Jong. Eén neutrale voor onder meer nieuw, sport en daarnaast een progressieve, een conservatief-liberale en een levensbeschouwelijke omroep. Dat zou minimaal 25 tot 30 miljoen per jaar opleveren. Volgens de Jong kan de NOS zelf nog niet meer bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de programma's daaronder leidt. Hij wil daarom dat de NOS bij de bezuinigingen van het nieuwe kabinet wordt ontzien. CDA-fractievoorzitter Verhagen kan zich voorstellen dat leden van die partij bezorgd zijn over de onderhandelingen met de PVV. In een manifest roepen 44 CDA-leden de partijtop op de onderhandelingen te stoppen. Verhagen zegt dat de onderhandelingen over een kabinet met gedoogsteun van de PVV nog maar net zijn begonnen en dat het resultaat moet worden afgewacht. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is weer bijna op het pijl van voor de economische teruggang. Havendirecteur Smits verwacht dit jaar een groei van zo'n 10 procent. Positieve cijfers uit de Rotterdamse haven zijn het gevolg van het herstel in veel industriële sectoren. Blaricum is de duurste woongemeente in Nederland. In een Noord-Hollandse plaats moet gemiddeld bijna 1,1 miljoen euro voor een woning betaald worden. Op de tweede plaats staat Bloemendaal, gevolgd door Laren in het Gooi en Wassenaar. De goedkoopste woningen zijn te vinden in Groningen en Friesland. AZ heeft een nieuwe sponsor. De komende drie jaar prijkt de naam AFAS op de shirts van de Alkmaarse voetbalclub. Afas, een softwarebedrijf uit Leusden, is de opvolger van DSB dat in oktober vorig jaar failliet ging. DSB-stadion in Alkmaar wordt omgedoopt tot het afas stadion Het weer geleidelijk overal bewolkt. Vanuit het westen trekken buien over het land. Temperatuur tussen 19 en 24 graden. Morgen meer buien. Zaterdag is het vrij zonnig.